Mark Hokker met het NOS-journaal. Dat zei de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof op NPO Radio 1. Het gaat om de paspoorten van mensen in Nederland en van Nederlanders die al zijn uitgereisd. Met het afnemen van paspoorten wil Nederland voorkomen dat mensen zich aansluiten bij terroristische organisaties als IS. Een systeemstoring bij luchtverkeersleiding Nederland zorgt voor vertraging bij binnenkomende vluchten op Schiphol. Hoeveel vluchten last hebben van de vertraging is niet duidelijk. Een woordvoerder van de luchtverkeersleiding kon ook nog niet zeggen wanneer de storing waarschijnlijk is verholpen. Ongeveer 1 op de 10 leraren in het voortgezet onderwijs vermijdt tijdens de lessen gevoelige maatschappelijke thema's zoals homoseksualiteit, terrorisme en het slavernijverleden. Volgens onderwijsonderzoeksbureau DUO zeggen leraren dit soort onderwerpen niet meer te kunnen bespreken omdat binnen de klas de verschillen in opvatting over deze thema's steeds groter worden. Bijna vier op de tien docenten vindt dat de integratie mislukt is... en dat het vooral aan de ouders van kinderen met een migratieachtergrond is om hier iets aan te doen. Oud-VN-chef Ban Ki-moon wil toch geen president worden van Zuid-Korea. Hij zegt teleurgesteld te zijn in de politieke elite in het land. Ban kwam begin januari terug naar Seoul... Hij wilde zijn ervaring als secretaris-generaal van de VN aanwenden om veranderingen teweeg te brengen in de Zuid-Koreaanse politiek. Ban zegt nu ontmoedigd te zijn door de egoïstische houding van andere politici. Hij is de afgelopen tijd ook geregeld geconfronteerd met vragen over zijn politieke kwaliteiten en corruptiepraktijken binnen zijn familie. Het weer, het is bewolkt met in het oosten ook nog wat opklaringen. Later vandaag gaat het vanuit het westen soms regenen. Het wordt 5 graden in het noordoosten tot 9 in het zuidwesten. Morgen is het zacht, met maxima tussen de 9 en 13 graden. Het is dan bewolkt met af en toe de zon en het blijft droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat nog een file op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Door bergingswerkzaamheden bij Harlingsveld giessendam 5 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht, vertraging zo'n 20 minuten.